12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Premier Tsipras heeft zijn bezuinigingsvoorstel ingediend in Brussel. Over de inhoud is nog niets bekend. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem bevestigt dat hij het Griekse plan heeft ontvangen. Brussel had een deadline gesteld. Uiterlijk vandaag moest het voorstel zijn ingediend. De plannen worden morgen in Brussel doorgerekend... waarna er dit weekend wordt besloten of Griekenland in de eurozone kan blijven. De reorganisatie bij V&D kost waarschijnlijk de helft van de directies een baan. Bij de ondernemingsraad ligt het advies om vijf van de negen directieleden uit hun functie te zetten. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV bevestigd. Of de ontslagen directieleden een andere baan binnen de warenhuisketen krijgen is niet bekend. Hackers hebben de SOFI-nummers buitgemaakt van ruim 21 miljoen Amerikanen. In het afgelopen half jaar is twee keer ingebroken op de systemen van een federale instantie. Ook kregen de hackers persoonlijke gegevens in handen van miljoenen ambtenaren en hun familie. Bijvoorbeeld over verslavingen en wetsovertredingen. De VS gaat ervan uit dat China achter de hack zit, maar dat land ontkent elke betrokkenheid. Gele truitdrager Tony Martin verlaat de Tour de France. De Duitse renner kwam in de zesde etappe van vandaag in de laatste kilometer ten val en brak zijn sleutelbeen. Door het wegvallen van Martin is Chris Froome de nieuwe leider in het algemeen klassement. Voor Go Ahead Eagles is het Europese avontuur alweer voorbij. De ploeg uit Deventer ging in de return tegen Varos in Hongarije met 4-1 onderuit. Het eerste duel in de eerste voorronde van de Europa League eindigde vorige week thuis nog in een 1-1 gelijkspel tegen de Hongaren. Het weer vannacht wordt het koud met minima tussen 5 en 10 graden. Zeer lokaal mogelijk voorstaande grond. Morgen is het vrij zonnig en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag wordt het nog ietsje warmer. Zondag vallen er buien en wordt het middags een graad of 22. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het.